Jon van Kamp met het NOS Journaal. Inspecteurs gaan morgenochtend naar voetbalstadion De Goffert in Nijmegen... waar vanmiddag een deel van een tribune instortte. Kort na de voetbalderby NSC Vitesse sprongen tientallen uitzinnige Vitesse-fans op en neer... in het uitvak om de 1-0-overwinning te vieren. Het voorste deel van de tribune zakte in elkaar, maar een container eronder voorkwam dat mensen verder naar beneden vielen. Niemand raakte zwaar gewond. Na de wedstrijd braken de buiten het stadion rellen uit. NEC-supporters belaagden agenten met stenen en stokken. Volgens de politie gebruikten ze heel veel geweld en raakten meerdere agenten en paarden licht gewond. Er zijn meer dan twintig verdachten opgepakt. Spelers en fans van Vitesse moesten uren wachten tot ze veilig konden vertrekken. Bij het asielzoekerscentrum in Almere zijn vandaag de eerste mensen opgevangen in tenten en paviljoens. Die zijn de afgelopen dagen neergezet door opvangorganisatie COA, Defensie en het Rode Kruis. Er is plek voor in totaal 500 mensen. Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers door meer asielaanvragen en de komst van Afghanen. Ook blijven statushouders die in Nederland mogen blijven langer in opvanglocaties. Vanwege de krapte op de woningmarkt kunnen ze niet verhuizen. In Rotterdam hebben vanmiddag en vanavond mensen gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Enkele duizenden betogers verzamelden zich in het Afrikaanderpark... en liepen daarna een mars naar de Markthal. Ze voerden acties tegen het woningtekort, de hoge huren... en de gestegen prijs van koopwoningen. De politie greep in bij de Erasmusbrug, waar wat duw- en trekwerk was. Een groep van 50 betogers werd met een tram afgevoerd... en acht mensen werden opgepakt. Onder meer verboden wapenbezit, wegens verboden wapenbezit en belediging. Een Italiaans restaurant in het Limburgse Gennep is vanavond ontruimd vanwege een brand. Gasten en personeel moesten het pand rond 7 uur verlaten. De brandweer heeft het vuur geblust en het pand geventileerd. Niemand raakte gewond. Het weer, tot besluit. Vannacht klaart het wat op en koelt het af tot een graad of 5. Morgen geregeld zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1460 hier op ZFM. Nocturners, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is het nieuwe album van The Great Northern. En dat is het eerste album waar we mee gaan beginnen van dit tweede uur. Twilight Lullaby, zo heet dit, deze track. Dan komt uh, Queen. We hebben, ik heb zes albums van hem binnengekregen. En dat uh, week na week eh, nou, beginnen we met ook een nieuw album. Een album van hem in dit programma. Asher Queen die maakte ik geloof één of twee jaar geleden het album Serious. Je kan het allemaal terugvinden op zijn eigen website ashaqueen.com. When She Loved Me, zo heet deze track. Dan gaan we de dus, eh, derde album Spa van Nandin, The Call of the Goddess. En dat valt allemaal onder, eh, nou ja, eigenlijk Nandin, de eigen eh, website. Margie Butler, dat hebben we het over Keltische muziek. Dus op de Keltische harp heeft het gespeeld. En ehm, ja, hele fraaie muziek. Eh, dat is een beetje de wereldmuziek. Dus een, toch nog een muzikale rondreis in dit programma. En dat doen we dan ook graag natuurlijk. Een Beetje over de wereld crossen, zo op de late avond. Eens even kijken wat we nog eh, meer hebben. Ja, Irish Folk at all its best. Uh, dat is dan een verzamelcd van allerlei artiesten. En dan gaan we ook naar de andere kant van het kanaal. We sluiten af met Quiet Earth van de artiest Kamal. En de track heet Healing. Kamal is een van de grote New Age muziekartiesten. We horen of zien eigenlijk weinig meer van hem. Maar hij, muziek bestaat natuurlijk nog steeds. En ook zijn eigen eh, website of zijn eigen bandcamp pagina peacefulradio.info. Daar vind je dit programma terug, plus de playlist. En ik wens je heel veel luisterplezier. the truth about God, the secrets and the mysteries of creation were revealed to me. But the trick is, can I do it when she doesn't care? That's the acid test. That's when I find out if I've broken free. I've broken free. I've seen a baby come into this world I've seen a man die. Both things were more immense than I could ever quantify. When I had a vision of the Christ, which still undoes me. Oh, that's what it felt like.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 We are pure. Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio. And I didn't think this would happen again. Then you showed up. I screamed that I was tired of life's little game till you made me shadow. Dinosaurs are birds and birds are free. Like dinosaurs with more life, we could be in our own universe. Away from the system and bend our own religion. Divide infinity into one, it's still the same, only you could. nine yard, she met with a young man along the highway, which caused this young lady to ramble and stray. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here is three guineas, your mammy to pay. So hang by your yarns to the next market day. They sat down together, the grass was so green, and the day was the fairest that ever was seen. By the look in your eye would lead angels astray, and I could lie in your arms till the next market day sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there's new tune to learn. Here is three guineas, your mammy pay. So hang by your yarns, jarenstoel, the next market day. Bless me, rings around my head And I will go find him by land or by sea Till he lands me the tune called the next market day Sit down beside me, I mean you no harm Sit down beside me, this new tune to learn Here is three guineas, your money to pay so hang by your yarns till the next market day.